Levi van Eck met het NOS-journaal. In het dorp Stari Bikiv hebben Russische militairen zes burgers geëxecuteerd. Dat gebeurde eind februari, meldt nieuwsuurverslaggever gert Dennekamp... die in het dorp is geweest. Inwoners vertellen hem dat de lichamen dagen op straat lagen... en dat nabestaanden ze niet durfden te begraven... uit angst om neergeschoten te worden door Russische troepen. Het dorp is inmiddels weer in Oekraïense handen. Oekraïne was vorig jaar voor Nederland de grootste leverancier van ruwe zonnebloemolie en maïs, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de ingevoerde zonnebloemolie kwam vorig jaar 84% uit Oekraïne. Van de geïmporteerde maïs was dat 42%. Beide producten waren goed voor ruim de helft van de totale invoer uit Oekraïne. Het land heeft vanwege de oorlog een exportverbod afgekondigd voor verschillende levensmiddelen... Daardoor is het moeilijker om aan zonnebloemolie te komen... wat onder meer in Nederland tot lege schappen leidt. Het Openbaar Ministerie eist zes jaar cel tegen een man... die wordt verdacht van ontucht met zijn vier dagen oude baby... en de negenjarige dochter van zijn vriendin. De man van 45 uit Nieuwegein maakte volgens het OM... pornografische foto's van de kinderen en deelde die met anderen. Op zijn telefoon werden meer dan 16.000 foto's en filmpjes gevonden. Tegen zijn vriendin eist het OM een celstraf van een jaar... Zij zou haar dochter naakt hebben gefotografeerd... en de beelden hebben doorgestuurd aan haar vriend. Arthur Japin heeft de mooiste liefdeszin uit de Nederlandse literatuur geschreven. Dat stelt de stichting CPNB na een peiling. Het gaat om de zin... Dit is het enige wat telt, lieverd, dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was. De zin komt uit het boek Een schitterend gebrek. De peiling werd gehouden vanwege de Boekenweek die zaterdag begint. Het weer, het is bewolkt en vooral in het noorden kan wat regen vallen. De temperatuur ligt rond de 8 graden.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 Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? Kan ik er niet heen om haar te troosten? En mama, als ik bang ben in de nacht, maar wie heeft zij om bij een bed te mogen? Ik vertel je lang niet alles. Nee, nu nog even niet. Want dan blijf je nog wat langer zo naïef. Mijn kleine presidentje gaat de. weer. blijf jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Een kleine president gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken. Denk ik dat de wereld zo mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld zoveel mooier zou zijn.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 boy, you could be my boy toy. In the nick of time, I can say a sick rhyme, cause it's time for change like a nickel or oh, a dime. I'm Roman, I'm a barbarian, I'm Conan. You was sleeping on me, you was dozing. Now move, I'm Conan. You have all the L-U-V-I. live high uranium hit. So I break them off tricks. Let's play that it sticks. I'ma say this once, yeah, I don't give a shit. Don't play the stupid game, cause I'm a different kind of girl.